Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederland overweegt internationale trein-, bus- en bootreizen. Met de buurlanden wordt daarover gesproken. Nu geldt zo'n strenge paspoortcontrole alleen voor vliegtuigpassagiers. België wil dat internationale trein-, bus- en bootreizigers vanaf volgend jaar een paspoort moeten laten zien. Vanwege het stijgend aantal terreuraanslagen wil de Belgische minister Jan Bon strengere controles. En Nederland is daar positief over. Drie leden van een Haagse rapgroep blijven in Suriname nog minstens 30 dagen langer in de cel. De bandleden van Strictly Family Business werden een week geleden opgepakt in een hotel... verdenking van seks met een minderjarig meisje en het verspreiden van kinderporno twee jaar geleden. De Haagse rappers waren nu opnieuw in Suriname om samen met andere Nederlandse bands op te treden. Hun arrestatie komt op een moment waarop de Surinaamse justitie bezig is met een verscherpte aanpak van kindermisbruik. De dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt is daarna ook in Amsterdam geweest. Het was al bekend dat Anis Amri op 21 december, twee dagen na de aanslag, in Nijmegen was. Daar kwam hij rond de middag aan. Vanaf daar reisde hij naar Amsterdam Centraal. Daar is hij aan het einde van de middag op de trein naar Brussel gestapt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na onderzoek van camerabeelden van de stations van Nijmegen, Amsterdam en Brussel-Noord. Uiteindelijk werd Amri vier dagen na de aanslag in Milaan doodgeschoten door een agent. Op het strand bij Noordwijk is paraffine aangespoeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel van het spul er ligt. Paraffine zit in ruwe olie, ziet eruit als grote bolle kaarsvet. stof wordt geregeld op zee gedumpt door schepen. Het is niet duidelijk of dat nu ook is gebeurd. Een schoonmaakbedrijf is bezig om het spul bij Noordwijk weg te halen. Het weer, opklaringen en alleen in de kustgebieden nog kans op een bui.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 met The Happening. Hallo, goedenavond, welkom. Mijn naam is Jacques Jommans. En de komende twee uur gaan we op zoek naar oude, hele oude platen. En, eh, dit is er zo eentje. Eh, CCS. Korte tijd heel bekend geweest. En dit is een van de beste nummers. Nee, die niet. Wat is dat nou? around the bend. right. silver chain. He said, I'll give you one dollar. eerste draaiden we Tap Turns on the Water van CCR. Nogmaals, welkom in het dorp waar de hertenbiefstuk zo over straat loopt. En eh, ik hoop dat ik jullie eh, een paar aangename uurtjes kan bezorgen. Billy Joel, Piano Man. making love to his tonic and gin.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 we get to the word Lola, I want all the men to say L-O-L-A Lola. When I get to the word cola, I want all the young ladies to say C-O-L-A cola. In an English accent. <laughs> I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne tastes just like cherry cola. <laughs> and one more go. I like to, you know, tell I'm a very important person, and. Um, and when I tell people to do things, they jump. <laughs> Nights in a club down in old Soho where you drink champagne. It tastes just like cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in the dark brown voice she said Lola. Hello. physical guy. But when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my lord, la la la la la. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman but talked like a man. Oh my lord, la la. If you feel that it's real, I'm on trial and I'm here again. Your prison, like a coin in your mint, I am dented and I'm spared with hot treason. Through a glass eye, you're thrown is the one danger zone. Take me to the pilot for control. soul. Take me to the pilot, lead me to the tamer. Take me to the pilot, I'm not a stranger. Take me to the pilot, lead me to the tamer. Take me to the pilot. nieuws van hem hebben gehoord. Maar het schijnt dat hij eh, weer een beetje in de studio bezig is. En dat zou natuurlijk prettig zijn. Ik eh, ga vanavond ook een paar eh, wat langere stukken. Oude, oude, oude, hele oude favorieten van mij draaien. Dus bereid je me voor. Voorlopig gaan we... Oh, dat is niet de bedoeling. ik ben nieuw hier, hè, dus dat gaat wel eens wat fout. Voorlopig gaan we even hiermee door.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 Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. 这里。 Oftewel pac Turner Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. En daarvoor de hele mooie lange uitvoering van Child in Time van Deep Purple. Ik heb nog zo'n mooie lange uitvoering. Dat is een opname van Toto, gemaakt in, eh, of tijdens een concert hier in Amsterdam. En het is een werkelijk fantastische, vind ik hoor, werkelijk fantastische uitvoering van With a Little Help of My Friends. try not to say how to keep it. Everybody.